4 uur. Freddy van met het NOS-journaal verdwijnen. Dat schrijft de Partij voor de Dieren in haar verkiezingsprogramma. De dierentuinen moeten worden omgevormd tot een tijdelijke opvang... voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven. Verder wil de partij de kinderbijslag koppelen aan het inkomen van de ouders... statiegeld invoeren op blikjes en kleine flesjes... en een hogere btw op ongezond voedsel. De Turkse overheid treedt nog steeds hard op tegen aanhangers van de geestelijk leider Gulen. Zijn beweging wordt door de Turkse regering verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep van juli dit jaar. Vandaag is bekendgemaakt dat nog eens 10.000 ambtenaren in het kader van de noodtoestand zijn ontslagen. De afgelopen maanden zijn al zeker 100.000 Turken hun baan kwijtgeraakt omdat ze banden zouden hebben met de Gulen-beweging. Een verpleger van het verzorgingshuis De Meersteden in Hoofddorp is aangehouden voor het bestelen van de bewoners. Nadat de politie zes aangiftes van diefstal in het huis had ontvangen, werden de camera's geïnstalleerd. En daarop was te zien dat de medewerker geld uit een la van een bewoner pakte en in zijn eigen zak stopte. Een fietser heeft tijdens een Halloween-tocht in Brummen in Gelderland zijn nek gebroken. Het ongeluk gebeurde gisteravond toen hij met flinke vaart in een sloot belandde. Andere fietsers slaagden erin de man uit de sloot te halen. Ze gaven hem eerste hulp en brachten hem naar het ziekenhuis. Na het ongeluk besloot de organisatie van de tocht om de route door het bos af te sluiten. Pek Zwolle heeft Go Ahead Eagles met 3-1 verslagen. Na twee minuten stond het al 1-0 voor Pek. Het laatste doelpunt scoorde Pek nog vlak voor tijd uit een vrije trap. Het weer. In het zuiden de meeste zon. In het noorden kans op een bui.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 jaar geleden een hele grote hit. En ook stiekem de doorbraak voor Sophie Ellis Baxter. Want die zong mee met de hit van Spiller Groove Yet If This Ain't Love. En dat bracht de tijd om 7 minuten over 4. Jij hoort goed, 7 over 4 op 30 eh, oktober 2016. En uh, tja, het is onvoorstelbaar, maar eh, het is spannend op de velden. Want uh, de stand tussen Feyenoord en Heerenveen is 2-2. En bij FC Utrecht NEC is het 1-1. Dus het is echt eh, bloedstollend in de Kuip en in de gal gewaard. hey, we gaan eh, muziek draaien van Nederlandse bodem. Tony Scott, get into it. Beat is the rhythm. giving. Boys and girls, you get into it, get crazy. Show them how you do it. Non-stop, house in the party. With the help from this, you get started. Suddenly, no time for interruption. Cause the thing commands like a caution. You must do this, you must do that. What is the experience when you get the feeling? The place is steaming. Girls in the house, yeah, I feel it. Once again, in the place it's moving. The record's playing, the crowd is moving. Screaming, yelling, the mission fulfilling. Dance, <laughs> chilling. train keep going. It's running fast all night, you know it. All aboard, no time for hesitating. Hurry up, don't get me waiting. On the tip, the crowd is just rocking. The girls screaming, the boys are clocking. What's up, my man? What's up, ladies? Get together, drive each other crazy. Time has come to be in a smooth mood. Get into it, what is it? A good move? Since you heard it, you knew it felt good. Don't deny, cause you know it's true. Yes, each and every time you keep wondering. It's been too long, where's a new one's coming? Now it's here and it's up to you to do it. Just dance, come on, get into it. Get into it. talking about it everywhere, saying that it's a perfect record. No doubt about it, not a second. Is their opinion you heard it? Agree with it. Move to the sound right now, coming. Body and soul involved in the process. Get into it, so never stop this. People clap your hands to what I'm doing. People take a chance and just do it. In a dance trend you're not living, taking everything what I'm giving. T O M Y in the place and racing. You're up arena making. This with it's up to you to do it. Just dance, come on, get into it. heerlijke plaat is dat. Eh, Rondé, Why Do You Care? En daarvoor Tony Scott eh, met ehm, eh, Get Into It. Twee uh, pareltjes van de Nederlandse bodem. Want beide komen gewoon uit Nederland. Goed, even wat sport weer. Um, Carlijn Achterreekte heeft bij de KNSB Cup op overtuigende wijze de 5 kilometer gewonnen. De rijster uit Lettelen bleef onder andere Karin Kleibeuker Nederlands kampioenen van 2015 en 2016 ruim voor. Achterreekt die eh, noteerde 7 minuut 6.49 op het eh, Groningse ijs in het sportcentrum Kardingen. Een baanrecord. Ook Antoinette de Jong was sneller dan Kleibeuker. Zij kwam tot 7.08.85 over de finish. En Kleibeuker eindigde als derde in 17.37. Ook Irene Schouten vierde in 7.13.55 en Malisse Wijfje vijfde in 7. 1532 sleept een startbewijs binnen voor de Wereldbeker in Heerenveen. En die is op 9, 10 en 11 december. De 5 kilometer bij de vrouwen wordt net als de 10 kilometer bij de mannen alleen van reden bij de vierde Wereldbeker. En dat is op 11 eh, december dus in de nieuwe, vernieuwde Tialf. Dominika Sibulkova die heeft verrassend de WTA e Finals gewonnen. De Slovaakse die in de groepsfase maar één partij won... klopte de mondiale nummer 1 eh, Angelique eh, Kerber in de finale met 6-3 en 6-4. De 70-jarige Klova die eh, had de eerste vier duels met Kerber gewonnen... maar verloor vervolgens vijf keer op rij van de Duitse. Onder meer deze, eerder deze week in de poolfase 7-6 en 2-6 en 6-3. En ditmaal opende de Slovaakse Furieus. Met scherpe hoeken, hoog tempo en goed voetenwerk heerste ze in de eerste set. Kerber beet daarna meer van zich af en de boeiende strijd met veel lange slagenwisselingen ging meer eh, dan gelijk op. Sibuklova, debutante bij de finals, brak de Duits op 3-3 en gaf die break in de zinderende slotfase niet meer weg. De Slovaakse benutte op 5-4 haar vierde wedstrijdpunt... en dat deed zij met een zeer fortuinlijke netbal. Op eh, drie eerdere matchpoints had ze haar zenuwen niet onder controle... maar bij de vierde poging kreeg ze hulp van het net. De bal rolde naar de kant van Kerber. Voor de eh, Slovaakse vanaf maandag de nieuwe nummer 5 van de wereld... is het na Katowice, Eastbourne en Linz haar vierde toernooizegen van 2016. Dan uh, Nederlands succes, want judoka uh, Guusje Steenhuis heeft goud veroverd bij het Grand Slam toernooi van Abu Dhabi. De 24-jarige Steenhuis die de Olympische Spelen miste... omdat de judobond de voorkeur gaf aan Marinde Verkerk... was in die finale met Juko te sterk voor de Duitse Anna-Maria Wagner. De judoka uit Graven, eerder dit jaar nog tweede bij de Europese kampioenschappen in Kazan... hoefde in de klasse tot 78 kilo slechts twee partijen te winnen om de eindstrijd te bereiken. Ze klopte Brigitte Roze uit de Seychelles met Ippon... en won de op straffen van de Française Hawa Sama Kamara. In de finale leverde een overname haar na twee minuten een Juko op... en die voorsprong verdedigde ze met verven. Zaterdag had Jules Fransen in de klasse tot 63 kilo goud gewonnen... Ze rekenen in de finale dankzij een houtgreep af met Katrin Unterwarzacher uit Oostenrijk. Gaan we nog even kijken naar hockey, want de topper in de hoofdklasse voor de vrouwen is geëindigd in een remise. Amsterdam en Den Bosch kwamen in het Stadion niet tot scoren. Het bleef 0-0. De stichtster boekte na twee nederlagen een belangrijke zege op Kampong. Daar werd het 3-0. Toen de remise in het Amsterdamse Bos bleef, eh, eh, blijft landskampioen Den Bosch koploper... met een voorsprong van een punt op Amsterdam. De hockeysters van Stichtse waren drie weken geleden nog koploper in de hoofdklasse. Door een nipte nederlaag in de toppers tegen Den Bosch en Amsterdam... was de ploeg afgezakt naar de derde plaats... met slechts vier punten voorsprong op nummer 5 Kampong. In Beeldhoven slaagde Kampong er niet in in de druk om de Stichtse echt op te voeren. Na vier minuten opende roosdros de score uit de strafcorner... en dankzij een benutte strafbal van Kaya van Maasakker... zat de ploeg van coach Tina Bachman na 10 minuten al op rozen. Van Maasakker opnieuw een strafbal en Claire Verhagen scoorde in de tweede helft voor de 4-0 engstand. Ook in Laren eh, zal de zegen van de Stichtse met gejuich worden begroet... want daardoor bleef de verrassende nederlaag tegen HDM voorlopig zonder gevolgen. Het verschil met Kampong in de strijd om de vierde plaats... de laatste die recht heeft op het deelname in de play-offs... blijft drie punten. over even de sport.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 Pointer Sisters, al een meer gehoord met eh, Happiness. En daarvoor Powerplay, Make It a Ook van eh, Nederlandse bodem. Een beetje het Nederlandse bodem, kwartiertje bij CFM was Goed, we kijken even naar de standen. Eh, het is volgens mij afgelopen. Klaar in Utrecht 1-1 tussen FC Utrecht en NEC. En ook Feyenoord speelt gelijk tegen de sportclub Heerenveen. Daar werd het 2-2. deze plaat realiseert ik eh, me gewoon weer dat ik oud ben. De Superman Lovers van 2001 was een uh, goede hit, was dat. Starlight en daarvoor de Human League met Don't You Want Me. Ah, de dames, dat doen we nog een keertje, hè? Even, ja. Weerbericht van uh, niemand minder dan Rico Schreuder, onze weergroeroe in deze regio. Het was vandaag best wel lekker met een graadje of 14 vanavond. En de komende nachten is het bewolkt met kans op nevel en mist. Het blijft eh, wel droog en waait een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen is het aanvankelijk grijs en bewolkt. Maar gaandeweg de dag komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft droog, er waait een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar 14 à 15 graden. Dinsdag dan overheerst de bewolking, maar het blijft overdag nog wel eh, droog. De zwakke tot matige wind gaat in de loop van de dag om van zuid naar noord. De temperatuur stijgt dan nog wel naar een graadje of 14. Woensdag gaat het weerbeeld veranderen. De stroming komt uit het noorden, de wind neemt duidelijk in kracht toe... en er komen buien. De temperatuur is 11 à 12 graden, ook al lager. En uh, ja, de dagen die worden gewoon korter. Dus uh, het wordt al kouder, ja. Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes. trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yes, sir. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? say they love you. Hey baby, is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone. met Clouds Across the Moon. Daarachter Katy Perry met Roar. Het is 18 minuten voor 5. Dit is hier van Zandvoort en we gaan even Guilty Pleasure doen met Abel. Dit is Onderweg. Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen iedereen kent eh, Dual Eye to Eye, maar dit is al fantastisch. Propaganda, P-Machinery. Ik heb er heel veel moeite moeten doen om eh, deze, dit album te hebben. Want eh, het is echt uh, import uit Japan, noemen we dat maar. Van de album A Secret Wish. Dat heb ik echt gewoon apart besteld en op de bos gekregen. Propaganda, wat fantastisch. Abel daarvoor onderweg. We zijn onderweg naar het nieuws van 5 uur en dan non-stop muziek. Maar eerst muziek van You Lewis en de News.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 Do You Believe in Love? Zometeen twee uur lang non muziek, dan klassiek. En daarna Vader Veugen met uh, Tap Nee, het heet gewoon Peaceful Radio. Dit programma is er volgende week weer met eh, Rob en AJ. En dan ben ik er weer over twee weken.